De regen giert bij vlagen, meltiert de woeste wind. Aan het strand staan alle dagen een moeder met haar kind. Haar man zwalt op de varen, zijn schuit is overzij. Ze denkt aan de gevaar. je slapen, duurt het nog voor vaak je komt. beden, bidden. S'avonds voor het slapen gaan. Dan komt pa weer in ons midden. Om dan nooit De vader bleef in leven, al was It's